Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Een van de plegers van de aanslag die stond in een parkeergarage van het WTC-gebouw. De explosie kostte aan zes mensen het leven en veroorzaakte een krater van 30 meter. De sheik was degene die de bom in elkaar zette. Hij kreeg levenslang. In München is een nieuwe wapenstilstand bereikt voor Oekraïne. Dat land heeft met Rusland, Frankrijk en Duitsland onder meer afgesproken... dat zware wapens uit het gebied worden teruggetrokken. Het bestand gaat maandag in. In het oosten van Oekraïne laaide de strijd afgelopen maand weer op. Het lichaam dat in december na een brand werd gevonden in een Frans kasteel... is dat van de Nederlandse eigenaar. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. De man had zijn kasteel in de Ardèche zelf in brand gestoken. Hij had een dag eerder te horen gekregen dat hij ruim een jaar de gevangenis in moest. Hij kreeg die straf voor het in brand steken van de auto van zijn vriendin en voor verboden wapenbezit. Ook werd zijn kasteel in beslag genomen. In Den Haag hebben duizenden mensen gedemonstreerd voor het Nationaal Zorgfonds. Eerst was er een manifestatie op het Malieveld. Daar waren ook de lijsttrekkers van SP, PVDA, GroenLinks en 50PLUS. Zij debatteerden over het plan om onder meer het eigen risico af te schaffen. Na de bijeenkomst op het Malieveld deden zo'n 6000 mensen mee aan een mars door Den Haag.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 Wij gaan de nummer 13 draaien van uh, deze week. En die is in handen van uh, Shakira met Chantaye. Moet wel goed uitspreken. Die taal is echt helemaal niks voor mij, joh. Laat dat maar aan uh, Shakira en Maluma over.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 Nadie nadie. Nadie, nadie, con mi cuerpo un egoísta. Puro, puro chantaje, puro, puro chantaje. met Maluma met uh, eh, Chantai. Moet altijd eerst even luisteren hoe, ik het ook weer uitspreek. Geweldig. ik had net even over het eh, Facebook. En dat is eh, zo'n mooi medium. Kom ik weer voorbij dat er... ja, schrik niet. <laughs> ik ga het er echt over hebben. Weer de nieuwe Pokémons in een Pokémon Go-app zitten. Dus ik eh, snel die eh, app updaten.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 Ideaal. <laughs> Het is weer vrijdag, de week is weer voorbij. De enige echte, alle 40 Normaal gesproken had ik uh, Sander daarvoor natuurlijk, maar eh, die is eh, aan het werk. En die sukkel, die heeft zo'n dienst, dat hij ook gewoon <laughs> echt...